Citydijkers met het NOS Journaal. Belangrijk bewijs in de zaak van Natalie Holloway... dat door een Amerikaanse advocaat en televisiepresentator groots werd aangekondigd... blijkt nep te zijn. De televisiepresentator is opgelicht, zegt het OM van Aruba. Ze had betaald om het bewijs in handen te krijgen... en maakte vervolgens via sociale media bekend dat ze adembenemende informatie had... waarmee de vermissing van Holloway zou kunnen worden opgelost. Ze verdween in 2005 op Aruba... De journalisten kregen kleding opgestuurd, maar na onderzoek bleek het DNA niet met dat van Holloway te matchen. Ook toegestuurde foto's waren nep. Het Amerikaanse leger probeert te achterhalen wat er in de Chinese ballon zat die vanavond is neergehaald. De resten worden daarvoor uit zee gehaald. De Amerikanen schoten de ballon neer toen die boven de Atlassiaan hing. De afgelopen dagen ging die door het Amerikaanse luchtruim. Volgens de VS was het een spionageballon maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. De politie heeft iemand aangehouden in verband met de fatale brand in Arnhem afgelopen dinsdag. Hij of zij wordt verdacht van betrokkenheid. Bij de brand kwamen twee mensen om het leven. De bewoonster van het huis waar de brand uitbrak en een andere vrouw uit Arnhem. Femke Bol is haar indoorseizoen gestart met een wereldrecord op de 500 meter. De Europees kampioenen snelden in Boston naar een tijd van 1.05.63. Bol was daarmee ietsje sneller dan de concurrentie. Bij de komende EK Indoor in Istanbul mikt Bol opnieuw succes op de 400 meter. Ze wil op die afstand haar Europese kampioenschap prolongeren. Het weer, het is overal bewolkt met af en toe wat regen bij een graad of 7. In de ochtend wordt het droog en schijnt af en toe de zon. In de middag wordt het dan maximaal een graad of 8.